Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Syrische president Assad spreekt vandaag het nieuwe parlement toe, meldt de staatstelevisie. Het onderwerp van zijn toespraak is nog niet bekend. Assad is sinds het begin van de opstand in zijn land niet vaak in het openbaar verschenen. Begin deze maand kozen de Syriërs een nieuw parlement. Een groot deel van de oppositie boycotte de verkiezingen uit woede over het gewelddadige optreden van het regime tegen opstandelingen. In een huis in Enschede is vannacht iets ontploft. Er zijn geen slachtoffers. Op het moment van de explosie rond half twee was er niemand in huis. Volgens RTV Oost hebben getuigen gezien dat een bom naar binnen is gegooid. De politie wil nog niet zeggen over de oorzaak. Toen de politie en de brandweer bij de woning aankwamen zagen ze dat de voordeur eruit was geblazen en dat er glas op straat lag. Voor de zekerheid werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. In de Amerikaanse stad Phoenix is een babytje van een rijdende auto gevallen. De moeder had hem vlak voor ze wegreed op het dak van haar auto gezet in een kinderstoeltje. De vrouw had zoveel wiet gerookt dat ze dat was vergeten. Ze reed dus weg met het kind op het dak. Het gaat goed met het Amerikaanse jongetje van vijf weken oud. Hij werd door brandweermannen in zijn kinderstoeltje gevonden op een kruispunt. De moeder is opgepakt voor kindermishandeling en rijden onder invloed. In Pakistan zijn bij een aanval met een onbemand vliegtuigje van het Amerikaanse leger tien mensen gedood. Ze ervan verdacht radicale moslimstrijders te zijn. Toen ze werden aangevallen waren de strijders bezig met een herdenkingsdienst voor een commandant die gisteren omkwam bij een andere aanval met een drone. Volgens de VS zijn de aanval met onbemande vliegtuigjes van groot belang in de strijd tegen Al-Qaeda en de Taliban. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden van het land. Het wordt 12 tot 15 graden. De komende week bijna elke dag kans op regen, maar de temperatuur loopt wel wat op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 Grinding beans and steam and cream. Cause you're my magic Every day and every way. Cause you're my magic You are a good time, make me feel nice. You are a perfect fix in the morning with sugar and spice. I just can't stop thinking about you All day long I can't do without you You give me youth and taste of truth Cause you're my magic love Every day and every way Cause you're my magic love you are a good time, make me feel nice. You are a perfect fix in the morning with sugar and spice. You give me insight into my mind. Looking into your black mirror before I pull you inside. just can't stop thinking about you All day long I can't do without you Grinding beans and steaming cream Cause you're my magic girl Every day and every way Cause you're my magic girl You are a good time Make me feel nice You are a perfect mix in the morning With sugar and spice You give me insight Into my mind Looking into your black mirror before I pour you inside I just can't stop thinking about you All day long I can't do without you Grinding beans and screaming and Cause you're my magic girl Every day and every way Cause you're my magic girl Give me you and taste of truth Cause you're my magic girl Every Goedemorgen. Het is zondag, het weer ziet er niet uit, het is net herfst. Dus mooi twee uurtjes voor ons de tijd om heerlijke muziek te draaien. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam, ik presenteer het vandaag samen met David Habig. Ehm, twee weken geleden hebben wij eh, veel gedraaid voor Noordse Jazz. Daar gaan we deels mee verder in dit ehm, in dit programma. Het eerste nummer wat u gehoord heeft is van Gregory Porter van het album Water. Het heet The Magic Cup. We gaan verder met een nummer van Archie Shepp. Eh, samen met Horace Parlen op piano. Het komt van het album Trouble in Mind uit 1980. En het nummer wat we gaan draaien heeft een prachtige titel. Nobody knows you when you are down and out. geluisterd naar de 75-jarige Archie Shepp. Ehm, hij speelt op zondag op Noordse Jazz. Overigens, Gregory Porter, het eerste nummer wat wij draaiden, die speelt op vrijdag op Noordse Jazz. Ja, wie ook op vrijdag eh, op Noordse Jazz speelt is eh, Melody Gardot. Eh, ik begreep dat jij twee weken geleden daar ook wat van gedraaid heeft. En ik begreep ook dat ze met een nieuw album komt. Klopt. Is. Oh. <laughs> <laughs> Klopt. Het, nummer, of, ehm, het nieuwe album dat heet Absence. Eh, is net uit en eh, daar zal ze ongetwijfeld heel veel nummers van gaan spelen. Ik heb nu een nummer bij me van Melody Godot, eh, uh, No Sunshine. hard one when he's away. He knows sunshine when he's gone. geluisterd naar George Benson met een heel bekend nummer. Waarschijnlijk heeft u het wel geraden. Take 5. Ja, eh, ik heb vervolgens nog iets op de draaitafel liggen. Ik was vanmorgen natuurlijk weer aan het zoeken in de collectie. En eh, ik vond een eh, optreden van Eric Clapton samen met de Winton Marsalis. waar ze een blues jazz variant van Leila ten gehore brengen. Ik heb het intro een beetje geskipt. Ik weet niet of het helemaal gelukt is. Want hij praat daarvoor praat hij echt twee of drie minuten. Ehm, bij deze uh, Eric Clapton en Winter Marsalis met Leila. About it. Let's, let's see what you think. heeft geluisterd naar Hugh Laurie met het nummer Tipitana. Hugh Laurie op vocals en op piano. Hij ehm, heeft een, eh, is niet alleen eh, zanger, maar hij is ook acteur. U kent hem misschien van de Amerikaanse serie House. Eh, heel verrassend dat hij ook een carrière in de muziek is begonnen. Het album is Let Them Talk uit 2011. Een geweldig leuk en vrolijk album. Absoluut de moeite waard. En mocht u naar Noordse Jazz gaan, hij speelt daar op zaterdag. Ja, dan had ik nu iets heel anders. Eh, <laughs> we gaan weer een beetje eh, afkoelen en eh, wat rustiger aan doen. ik heb Lisa Ekdal met Only You. say U heeft geluisterd naar het Neil Cowley Trio met het nummer Distance by Clockwork van het album The Face of Mount Molehill. Neil Cowley komt ook naar North Jazz, speelt op zondag samen met een aantal strijkers van die eh, ook op dit album hebben meegespeeld. Neil Cowley is de pianist, ehm, is begonnen als klassiek pianist, heeft de overstap eerst naar de popmuziek gemaakt en gaat met dit album ja, de richting van de jazzmuziek op. Nieuw artiest, Absoluut heel interessant album en eh, zeker de moeite waard als u op zondag naar Noordse Jazz gaat. Ja, we zaten eventjes eh, eh, te overleggen. Ik, mijn volgende nummer is van Liz Wright. Is die nou ooit op North Jazz geweest of niet? Volgens ons wel. we hebben nog even geen tijd gehad om het op te zoeken, maar hier is Liz Wright met When I Close My Eyes. heeft geluisterd naar Liz Wright. We zijn er ondertussen uit. Zij heeft in 2008 eh, op het North Sea Jazz gestaan. Iemand die dit jaar op het North Sea Jazz staat is de Amerikaanse vocalist uh, José James. Hij heeft in 2010 een album opgenomen met de Belg Jeff Neven. Het album heet For All We Know. Eh, het nummer dat we gaan draaien is Autumn in New York. We sluiten daarmee het eerste nummer af. Of het eerste uur af. En José James speelt op vrijdag op North Sea Jazz.